9 uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Enkele duizenden mensen hebben vanmiddag in Brussel deelgenomen aan een Europese coronademonstratie. Onder hen bevonden zich ook enkele honderden Nederlanders. Protest was gericht tegen het coronapaspoort en het verplicht dragen van mondkapjes. Organisatoren hadden zo'n 40.000 demonstranten uit heel Europa verwacht, maar bleef naar schatting bij enkele duizenden. Rond een uur of vijf werd de sfeer grimmig. Toen werd besloten tot een demonstratieve optocht naar een plein waar gebouwen van de Europese Unie aan liggen. Politie hield de stoet tegen. In België mag vanaf 9 juni weer worden geknuffeld en gezoend... door mensen die bij iemand op bezoek gaan. Omdat het de goede kant op gaat met het aantal besmettingen... worden de regels versoepeld, meldt op VRT. Verder gaan de binnenruimtes in de horeca weer open... en mogen terrassen langer open blijven. Samenkomen is weer toegestaan met een maximum van 50 personen. Ook in Nederland gaat het beter. Vandaag zijn bij het RIVM 3438 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er ruim 400 minder dan gisteren. Op de IC's liggen voor het eerst in vijf maanden minder dan 500 coronapatiënten. Het demissionaire kabinet komt voorlopig niet met een verbod op zogenoemde homogenezingstherapieën. Maar onderzoekt wel of er juridische mogelijkheden zijn om ze aan banden te leggen. Dat schrijven ministers De Jonge en Grapperhaus aan de Tweede Kamer. Twee jaar geleden vroeg de Kamer om een verbod. Maar volgens de ministers is nu het nieuwe kabinet aan zet. Het COC, de belangenbehartiger van LHBTI'ers, vindt dat er nog dit jaar een wettelijk verbod moet komen op de therapieën. Tientallen mensen hebben in Amsterdam gedemonstreerd tegen de Wit-Russische president Lukashenko. De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tiganovskaya had opgeroepen tot protestacties, precies een jaar na de arrestatie van haar man. Onder meer in Berlijn, Warschau, Zuid-Korea en Australië gingen betogers de straat op. Het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en wordt het helder. Vannacht koelt het af naar een graad of 6. Morgen schijnt op veel plaatsen de zon. Het wordt 15 graden op de Wadden tot 23 graden in Limburg. Ook na het weekend houdt het zonnige weer aan. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. Verkeer rijdt met 10 minuten vertraging over de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Want je komt in de file bij Beverwijk Oost. En dat heeft er alles mee te maken dat de A22 dit weekend in beide richtingen dicht is voor werkzaamheden.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 En als opening worden we trouwens eh, Mark Knight en Beverly Knight... en de London Community Choir met Everything Is Gonna Be Alright. Nou, als het kabinet mogen geloven, het komt allemaal goed. Behalve dan uh, Jansen en Jansen, daar zit weer een vertraging in. Maar oh ja, dan hoor je vertellen van ja, de eerste prik, eh, tweede week van juli. En de tweede prik, ja, welke tweede prik? Als je Janssen hebt gehad, heb je er maar één nodig. Nou, ik heb eh, Pfizer, dus ja, ik eh, heb er nog één te gaan. Dus ik hoop dat het allemaal goed gaat. Zie je, hem zand antwoord, de Nightwalk. Onderweg zometeen A-Track en Ferric Dawn. Ook Alayo en Gallo hebben weer een nieuwe plaat gemaakt. Maar ik draai een oudje van hun. <laughs> Hoe kan het ook anders? Eerst is hier Alex Preston met Love You Better. Vorige week gingen wat mis in het eerste uurtje. Maar eh, we zijn er weer. Dus dat is belangrijk. you do. That gambler, who is he and what is he to you? Is he to you? Is he to you? Met de komst van een garantiefonds voor festivalorganisaties... leek de Nederlandse festivalzomer gered te zijn. Maar er heerste een beetje onduidelijkheid over de steun... en dreigende politietekort... waarvoor de organisaties met de logistieke problemen eh, eh, gaan, gaan ondervinden... om het maar zo te zeggen. In maart maakt het demissionaire kabinet organisaties tegemoet te komen... als hun evenement in de tweede helft van het jaar... vanwege coronamaatregelen niet door zouden kunnen gaan... Ze krijgen dan 80% van de gemaakte kosten terug als gift en ontvangen de rest als lening. En de regeling geldt voor festivals, concerten, sportevenementen en ook zakelijke evenementen in Nederland die gepland staan tussen 1 juli en 31 december van dit jaar. En de regel geldt niet voor organisatie die dit jaar voor het eerst een evenement op gaan zetten. Een organisatie die gebruik wil maken van de regeling weet echter nog steeds niet precies aan welke eisen allemaal voldaan moet worden. Dus het is allemaal nog een zootje. Maar eh, eh het gaat allemaal goed komen. Hopen we dan. Hè. In eh, juni eh, gaat het al juli moet ik zeggen, is het dan echt eh, officieel. De feestjes in juni, ik weet niet of het doorgaat, maar in, eh, juli vooralsnog eh, staat alles gepland. Dus het, ja, ik denk stiekem wel dat het allemaal goed gaat komen. CFM antwoord de Nightwalk. Onderweg zometeen de Groovers Collective. Dan zou je denken, Groovers Collective, is dat nieuw of zo? Nou, is Nederlands. Onder andere met Rob Boskamp en Mike Lachman. Je hoort ze zo meteen met Don't Stop. Maar eerst die Adrie Block. Want die zeggen niet Adrie, maar Adrie Blok en Paul Parser met A New Love. Je hoort het hier op CFM antwoord in de Nightwalk. party vibes across the Netherlands and around the world. This is the Nightwalk Main Stage. Only on CFM. CFM. op ZFM. CFM Zandvoort, de Nightwalk. Zaterdagavond wordt muziek van uh, Alain Ducrox en Danielle Quart eh, Quattorini met Everything. De Low Step at 24-7 remix. En daarvoor horen we Groovers Collective met onder andere Rob Boskamp met Don't Stop. Moby die heeft het altijd makkelijk gevonden om oude nummers eh, van zichzelf in een nieuw jasje te steken. Dat was makkelijker dan nieuwe nummers te schrijven. Dat is ook precies wat hij heeft gedaan op zijn nieuwe plaat Reprise, die gisteren is verschenen. Hoezeer ik ook van het schrijven en produceren van muziek hou, ik heb lang geleden al geleerd dat het spelen van covers ook heerlijk zijn. Zo legt de muzikant uit. Op de albums die ik door de jaren heen heb gemaakt staan een hoop covers. Dus je zou kunnen zeggen dat dit album een coveralbum is. Behalve dan eh, dat ik mijn eigen nummers cover. Ik vind het heel fijn werk, want je hoeft niet na te denken over het schrijven van nieuwe teksten. Maar je pakt eh, wat je al hebt en bekijkt hoe je daar een nieuwe draai aan kunt geven. Dat geeft veel minder stress. Het is fantastisch om de coverband van mijn eigen muziek te zijn. Dus eh, ik weet niet of je hem al gehoord hebt. Ik heb hem nog niet gehoord. Ik heb hem dus ook niet bij me. Ik zal volgende week eens kijken of het geschikt is voor dit programma. Want ja, Moby maakt fantastisch fantastische muziek. Laten we dat voorop stellen, maar niet alles is geschikt voor dit programma. Dus, uh, moet je weer even googlen. Even kijken of je hem kan vinden. Eh, de nieuwe plaat Reprise. Die gisteren is verschenen van uh, Moby. CFM Zandvoort, de Nightwalk. Onderweg zometeen Abel. nee, niet Abel. Abel is iemand anders. Maar Ape Rebellion. Het first class. Maar eerst die Alex Rod met aha, aha, aha. Je kent hem wel. that's entertainment. Keeping it real, you know what I'm saying? First, gonna give stock, East Coast, West Coast, North Coast, South Coast, you know what I'm saying? You know we do DJs in the mix and a 411 on where the party's at. Only on ZFM right now. I want to challenge you today. You're just as special as everybody else. You're just as powerful as everybody else. You're just as unique as everybody else. You're just as gifted as everybody else. And you belong, you belong first class just like everybody else. I want to challenge you today. You're just as special as everybody else. You're just as powerful as everybody else. You're just as unique as everybody else. You're just as gifted as everybody else. And you belong, you belong in first class just like everybody else. Come on. Thank I want to challenge you today. You're just as special as everybody else you're just as powerful as everybody else. You're just as unique as everybody else. You're just as gifted as everybody else. And you belong, you belong in first class just like everybody else. I want to challenge you today. You're just as special as everybody else. You're just as powerful as everybody else. You're just as unique as everybody else. You're just as gifted as everybody else. And you belong, you belong in first class just like everybody else. Nemo. Thank ZFM. days En daarvoor horen we Ape Rebellion met First Class. En zo werd het even tijd voor de Nightwalk 10. Deze week op 10 Alex Preston met Love You Better. En op 9, Janie en Laura Davy met Back to Me. Op 8, Missy en Ghetto Blaster met House. En op 7, MD Express in de remix van eh, Eat Everything met God Made Me Funky. Op 6, Flash Mob met Closer. En op 5, Kevin McKay en Tasty Lopez met Miss You. Op 4, Alex Mills en Solardo met Keep Pushing. Deze week op 3, Low Vibes en Alana Perilla met It's Over Now. Op 2, Ideco en Saffron Stone met The Music. Deze deze nieuwe nummer 1. Nou, stiekem stond hij vorige week op 1, maar toen was ik er niet. Milk and Sugar in de remix vanuit Duitsland gemaakt. Purple Disco Machine, want die komen uit Duitsland. Die hebben een nieuwe remix gemaakt voor eh, Milk and Sugar met Let the Sunshine. Een oude plaat in een nieuw jasje. En hij is fantastisch en hij is niet voor niks. De nieuwe nummer 1 in de Nightwalk 10. Dus je hoort hem nu hier op CFM antwoord in de Nightwalk. Let the Sunshine. love get the love. Come on, I see you. Get busy with it. Take it on down.